Zes uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Nederland wil best meer asielzoekers opnemen... maar alleen als andere Europese landen dat ook doen. Dat is de officiële reactie van het kabinet op voorstellen uit Brussel. De Europese Commissie wil de grote stroom vluchtelingen... eerlijker verspreiden over de Europese Unie. Griekenland en Italië kunnen de aanhoudende stroom nauwelijks meer aan. Als de vluchtelingen beter worden verdeeld... neemt de druk op die landen af. In een aantal EU-landen bestaat veel weerstand... tegen de voorgestelde verdeelsleutel. Nederland zou ruim 5% van de toegelaten asielzoekers... voor zijn rekening nemen. De bomaanslag op een verkiezingsbijeenkomst van de pro-Koerdische partij HDP afgelopen vrijdag in het oosten van Turkije is gepleegd door een aanhanger van IS. Dat zegt de leider van de HDP. Volgens hem is de man in Syrië geweest en heeft hij daar ook tijd doorgebracht met IS-leden. Verder bekritiseerde de partijleider de Turkse Veiligheidsdienst. Die heeft zijn werk niet goed gedaan, vindt hij. Bij de aanslag kwamen drie mensen om het leven en raakten meer dan 200 mensen gewond. In Zuid-Korea is een zevende patiënt bezweken aan het MERS-virus. Ook het aantal besmettingen is opnieuw toegenomen. Er zijn acht nieuwe gevallen bekend, waarmee het aantal besmettingen in het Aziatische land op 95 komt. Gisteren overleed ook al een patiënt aan het virus. Zuid-Korea kampt sinds mei met een uitbraak van de ziekte. In McKinney in Texas hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen het politiegeweld tegen zwarte tieners afgelopen weekend. Zij eisen het ontslag van de agent die een 14-jarig meisje hardhandig tegen de grond werkte en zijn pistool op andere kinderen richtte. De tieners namen deel aan een zwembadfeestje in het plaatsje, maar waren niet uitgenodigd. Volgens de politie werd er gevochten toen ze aankwamen en moest er ingegrepen worden. Het afgelopen jaar zijn de spanningen tussen zwarte Amerikanen en de vaak blanke agenten toegenomen. Er is vooral kritiek op de mate van geweld die wordt gebruikt. Het weer, het is vandaag op de meeste plaatsen bewolkt. Alleen in het zuiden is de zon iets meer te zien. Het blijft wel droog, maar heel warm wordt het niet.